Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin... hebben elkaar de hand geschud in Alaska. Ze stapten gelijktijdig uit hun presidentiële vliegtuigen... en ontmoeten elkaar op de Rode Loper. Het is de eerste ontmoeting tussen een Amerikaanse en een Russische president... sinds Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel. De twee leiders zitten inmiddels bij elkaar voor de top op de legerbasis bij Anchorage... en ook hun ministers van Buitenlandse Zaken zijn daarbij. Bij een treinongeluk in het zuiden van Denemarken is iemand om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt. De trein botste vanmiddag met een giertank op een spoorwegovergang... waardoor die ontspoorde. Volgens de Deense spoorwegmaatschappij zaten er ongeveer 95 passagiers in. Onder hen waren ook meerdere schoolkinderen, melden Deense media. De militaire regering in Mali heeft naar eigen zeggen een Fransman opgepakt... die zou werken voor een Franse inlichtingendienst. Hij is een van de tientallen mensen die deze week werden aangehouden... op verdenking van het voorbereiden van een staatsgreep. De Franse inlichtingendienst zou volgens Mali mensen hebben gemobiliseerd om een coup te plegen. De huidige leiders in Mali kwamen in 2021 aan de macht door een militaire staatsgreep. Sindsdien is de relatie met oud-kolonisator Frankrijk verslechterd. De crisis bij DENK duurt voort. Zowel de fractie als het bestuur van de partij zeggen dat ze voorlopig niet met elkaar om de tafel willen. Gisteren stapte partijleider Stefan van Baarle op. Hij zegt dat het bestuur zijn rol als lijsttrekker heeft ondermijnd en onmogelijk heeft gemaakt. Er is oneenigheid over de samenstelling van de kieslijsten, maar niet over de positie van Van Baarle. De fractie wil dat het bestuur nu opstapt. De leden zouden zich daar binnenkort bij een extra vergadering over moeten uitspreken. Het weer vanuit het noorden meer bewolking. In het zuiden is het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 16. Morgenochtend eerst bewolkt, in de middag zon en wolken en maximaal 25 graden.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 Together, we create house music forever. Surrender yourself now to pure house music. Shake it. Thank you. do understand. Disco, real disco, is so much better than all of that stuff. Disco is too great, it's too funny for it to disappear.